Wij merken dat eh, wanneer wij een verwijderverzoek sturen, dat daar niets mee gebeurt. en dat ook in het geval van die bangalijsten, dat die gewoon nog steeds online staan. We krijgen geen eens een reactie terug. Omdat dat allemaal niet gebeurt, willen wij nu dat er gehandhaafd gaat worden op die app, dat dat toezicht er wel is. Daarom zoeken ze het hoger op en vragen ze de Europese Commissie om op te treden tegen Telegram. In een van die laatste bangenlijsten wordt ook gewoon gezegd... joh, hè, we zijn veilig, want eh, met deze Russische app jullie kunnen ons toch nooit pakken. Mensen gebruiken dit al moedwillig omdat ze weten dat er geen goed toezicht op is. En dat is ook waarom we dit verzoek hebben gedaan. Twee meisjes van 12 en 14 hebben bekend dat ze achter verschillende branden in Alkmaar zitten. Op zeven verschillende plekken stookten ze vrijdag een vuurtje. Volgens een advocaat uit verveling. En dat zorgde voor veel schade. Een kledingwinkel werd volledig verwoest. Een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Atlanta wordt aangeklaagd... omdat ze een stuk van de schedel van een patiënt zijn kwijtgeraakt. Twee jaar geleden moest een man geopereerd worden nadat hij een hersenbloeding had gehad. Een deel van zijn schedel werd weggehaald en zou later worden teruggezet. Maar dat lukte niet omdat het spoorloos verdween. De man kreeg wel een stuk nepschedel, maar dat ging ontsteken. Het zorgde voor een rekening van anderhalve ton. het Amerikaanse ziekenhuis is trouwens ook van andere patiënten stukjes schedel kwijtgeraakt. Deze week beginnen de Nederlandse fruittelers met het plukken van hun appels en peren. Maar van vooral die laatste zullen er dit jaar minder in de mandjes komen. De perenoogst is waarschijnlijk zo'n 10% kleiner door het slechte weer. Een vervelende mix van koude, warme en natte dagen... met ook nog eens hagel zorgde voor problemen, vertelt deze teler. We zien dat we hier eigenlijk op de knoppen die geweest zijn... dat daar geen eh, vruchten zijn gekomen. En die hebben wel gebloeid, maar die bloesem die vallen er dan af doordat ze of te weinig voeding hebben eh, of wat dan ook. Maar het is duidelijk te zien eh, voor ons dat door het natte voorjaar, door ja, ook het donkere weer, dat er gewoon minder vruchten aan de boom zijn gekomen. De appeloogst is niet veel kleiner dan vorig jaar, maar door een kevelplaag was die toen al slecht. Het weer. In het oosten zie je vanochtend nog even de zon. In het westen vooral wolken, met vanmiddag ook kans op een bui. En het wordt zo'n 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam door de werkzaamheden op de A10 Ring Noord... staat tussen Zaanstad Koog en Knoop het Koenplein 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten op de A10 Watergasmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. Op de N235 Purmerend Amsterdam tussen Ilpendam en het Schouw... 10 minuten vertraging in 3 kilometer file. En 10 minuten extra op de N247 Hoorn richting Amsterdam...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 dat er sprake is van een sociaal onveilig werkklimaat. Dat komt door slechte onderlinge omgangsvormen... en de leiding zou onvoldoende optreden. Op de Democratische Conventie in Chicago heeft president Biden de leden van zijn partij toegesproken. Hij werd emotioneel toen hij een lange staande ovatie kreeg. Door het slechte voorjaar verwachten perentelers 10% minder oogst. Appeltelers rekenen op ongeveer dezelfde oogst als vorig jaar, maar die was toen vrij slecht. En het weer, het westen bewolking en later wat regen. In het oosten eerst nog zon en het wordt 21 tot 26 graden.